ben ik maar een burgermeid. Ik Toch tijd op mijn eerlijkheid. Ik hou zelf niet en heb nooit gewist. Ik lieg niet dat ik naast je ben. Ik meen het als ik voel. Ik heb geen andere god met oh, man, Geen gouden ringen aan mijn hand. Oh, Ik doe geen koeien op mijn kop.

Ik ken geen Engels en geen vrouw. ik jou. Ik doe niet raar wanneer ik dans. En ik hou van jou. Mijn buier op je je zin, mijn band is van de muziek. Maar ik zing het mooiste van het fabriek. Ik kom niet in de opera, maar ik speel zo fijn aan.